Mark Hokken met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond een molotovcocktail naar een moskee in Enschede gooide... wordt verdacht van poging tot brandstichting met een terroristisch oogmerk. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij een deel van de bevolking angst aanjagen. De man van 33 blijft nog twee weken in voorarrest. 110 mensen en organisaties krijgen subsidie om campagne te voeren... in aanloop naar het referendum over Oekraïne... Volgens de referendumcommissie zijn de subsidies verdeeld over voor- en tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne. Er gaat ook geld naar mensen die een neutrale campagne willen voeren. Het geld wordt onder meer gebruikt voor radiospotjes, websites en debatten. Er zijn negen partijen die belangstelling hebben voor de failliete ketens Perisport en Actiesport. Morgen starten de gesprekken met de kandidaten. De curator verkoopt Perisport en Actiesport het liefst in één deal. De twee ketens werden een week geleden failliet verklaard. De directeur betaald voetbal van de KNVB acht de kans dat FC Twente volgend seizoen nog in het betaald voetbal speelt klein. Dat zegt hij naar aanleiding van een hard rapport over de club. Daarin staat dat de voetbalbond door Twente jarenlang bewust op het verkeerde been is gezet. Vanmiddag werd bekend dat vrijwel de hele top van FC Twente opstapt. Gerookte zalm bij supermarktketen Jumbo is al zeker sinds januari niet betrouwbaar. De Consumentenbond ontdekte toen bij Jumbo drie soorten zalm die zoveel bacteriën bevatten dat ze al ruim voor de uiterste houdbaarheidsdatum bedorven waren. Jumbo haalde op 11 en 20 februari gerookte zalm uit de schappen vanwege besmetting met listeria-bacteriën. Het weer, lokaal zijn er nog felle buien met kans op onweer en hagel. Vannacht in het oosten en zuidoosten mogelijk sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droger en op diverse plaatsen is er ruimte voor de zon. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A1 eh, Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden-Oost 7 kilometer. A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch 5 kilometer tussen Culemborg en Knopend Deil. En op de A4 richting Den Haag 7 kilometer tussen Roelofaansveen en de Rijndijk. Een langere speed op de A12 richting Den Haag. Dan staat tussen Reewijk en Blijswijk 9 kilometer. Er ligt olie op de weg en daardoor is bij Blijswijk de rechterreis ook dicht. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland.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 Straks onder tafel weer DJ Stone Heaven. En nu Rehab. Chikara, get it up. up. ZFM Beachmasters. En wij gaan gewoon lekker verder met DJ Stonehaven hier op ZFM. En eh, vergeet niet even eh, YouTube eh, en wat wil je nog meer? Facebook, Snap. Alles kun je vinden via de website www.djstonehaven. Live op ZFM Beachmasters. Twee cups in mijn broek laag en ik schuurde Zegde ik ben van de straat Al het geld in mijn zak moet eruit Zeg ik man, drink van die moekoe. Ik zei drink van die moekoe. Ik zei drink van die moe. En neem een van die shisha, neem een pop van die shisha, neem een pop van die shisha, neem een pop. En neem van die shisha, neem een pop van die shisha, neem een pop van die shisha, neem een pop. Wow, heel voor rhythm. is nog niet het einde. Nee, Ofwel. Nee, nee, nee, nee. Want eh, hoe vond jij het gaan, Jeff, tot eh, nu? Ik vond het hartstikke goed gaan. Nou, we gaan zo nog een half uurtje van je horen. Dat, eh, dat niet te vergeten. Maar we hebben wat verplichtingen helaas. Ja, en dat is, het, dat is dat weer in het rotverkeer. Je wordt daar niet vrolijk van, maar moet. Nou, voor zover ik weet heb jij een mazzeltje. Ja, jij ook. Hey, ben je er klaar voor of zeg je nog een nummertje eerst? Nou, ik ben er klaar voor hoor. Ah, oké, nou hier heb je Zander en met je Meteor schild weerbericht van Woensdag 2 maart, half en achtjes. Het weer van half acht op woensdag 2 maart 2016. Buien met regen, hagel en sneeuw. De temperatuur daalt vannacht tot een heel klein vriespuntje. Ben je nou aan het rijmen of ben je nou aan het presenteren? Die snap ik ook ja, kan alles. Oké, nou gaan we verder. Morgen is nog, een win nog winterse buien, maar later op de dag droog en steeds meer opklaringen. Het, eerst, het is aan zee en het wordt een graad tot 8 in de nacht. En na vrijdag koelt het weer tot rond het vriespunt. En vrijdag bewolkt met natte sneeuw en regen. En het wordt iets kouder dan 5 graden. Ja, dankjewel. Dit was het weer van oh. Meteo Consult. Ja, dankjewel Sander uit Studio 58 eh, in eh, Arnhem. Dat is leuk. Nee, nee, daar zit je, daar zit je vrijdag. Hey, eh, ik heb, uh, ja... Helaas pindakaas, er staat één file op de A10 Watergraafsmeer Koenplein. 7 minuten vertraging tussen Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Slotervaart. En dat is een file, filevorming van ongeveer 2 kilometer in verband eh, ongeval. En eh, we hadden net eens een klein stukje Leeuw Kleine. Maar die, ja, hij deed het niet. Ik weet niet, volgens mij, of hij was dood, eh, maakt niet uit. In ieder geval, Leeuw Kleine deed het niet. En vandaar hebben wij nu voor jou snel Leeuw Kleine 1, 2, 3 in samenwerking met Ronnie Flex hier op ZFM. En het wordt knallen. Dit is trouwens nog steeds ZFM Beachmasters. 106.9, Zico kanaal 40. Straks achter de tafels weer DJ Stone hebben, maar nu eerst Lil Kleine 1, 2, 3, 4. en ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja die liggen eruit, want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Nou ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt en ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja die liggen eruit, want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Boy, je kom binnen met mijn niggas en we willen geen fruit. Ik deed een expeditie, maar nu lig ik eruit. Leiden is in het huis, je bitch is in het huis. Ik heb 5, 6, 7, 8 flessen gebracht. bellen me op, maar we bellen ze af, oké Nee, ik kan me niet gedragen nu En ze zakken naar beneden als een parachute Ey, ik ben elke dag jarig nu Hou je bek dicht, je moet me niks vragen nu Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt En ik heb 1, 2, 3, 4 bitjes in huis En mijn pupillen, ja, die liggen eruit Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt Nou, ik heb 1, 2, 3 vier pillen gebruikt En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis En mijn pupillen, ja die liggen eruit Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt Alle tieners zeggen nee tegen drugs met een C Ey, door je neus, dat is niet oké We hebben drank en drugs, geen koffie en thee En je bitch wil chillen nog steeds Ik heb niks met de SGP hey, hey. Die commotie, daar zit ik niet mee hey, Ik ben steeds weer op je tv Ik gooi mijn middelvinger in de club in onze pyjama's nu De meeste zakken naar beneden als een parachute Ey, ik kan me niet gedragen nu Ja, we roken en we hoesten als bejaarden nu Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis En maar pupillen, ja, die liggen eruit Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis En mijn pupillen, ja, die liggen eruit Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1 2 3 pilen gebruikt 1 2 3 pilen gebruikt 1 2 3 4 pillen gebruikt 1 2 3 4 pillen gebruikt kleine Sony Flex 1 2 3 en 4 en 5 en 6 en zo maar door eh, die kennen jullie vast wel van die week daarvoor en die week daarvoor en die week daarvoor. Maar wij hebben natuurlijk ook nog Detox en Lange Frans. Het land van, dit is de tweede single van hem. Hij heeft ook een derde en dat is Lange Frans, het baas, of eh, Lange Frans 2.0. Dit is eh, Detox Lange Frans, het land van.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 Maar vanavond gaan we lossen, zijn we niet te stoppen. Vanavond gaan we lossen, zijn we niet te stoppen. Vanavond gaan we lossen, zijn we niet te stoppen. dit met Stee en daarvoor je Detox Lange Frans, het land van. En uh, met nog een minuut op de klok voordat we weer gaan beginnen. Waar zijn we mee bezig, hè? Zoiets heet radio maken. Heb je verzoeknummertje, stuur ze even door 57 30 39 en een nummertje 3 erachter. 023 57 30 39 en een 3 erachter. Of via de Facebook ZFM Beachmasters. Dit is van Beastmasters. Zie je op kanaal 40, 106.9. Met bij ons live in studio. Dit nummer heeft een aardig tijd in de top 40 staan. En is niet laag gekomen de top 20. Dit was Kaigo met Stay. En uh, ja, we zijn hier in de studio vandaag met uh, Stone Heaven. Volg hem op YouTube, Facebook, Soundcloud. En Instagram. Dit is Stone Heaven. Tot 8 uur live op 7 Beatmasters. wordt het Round en round, wij met z'n twee, dus doe maar mee onder de lakens kan Ik doe het vies, laat me zachtjes voor je praten Dan je ex die is een sukkel en die loopt hier met de haten man Maar het doet me niks, nee ik ben niet meer te raken man En voor een klein beetje geld doet ze hele vieze dingen Ik neuk een beetje dat ik liedjes loop te zingen Ik maak mijn eigen geld en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 Round en round, wij mensen twee, Dus doe maar mee meow, booty like wow, booty like Ashima now. Booty pal pal, booty man down, you be like, I'll bring the ass over here right now. ben in de mood, ja.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 Daarna is first man, little kleine wil ook, dus zij is de third man. We go round and round and round, zit de ding in de first man. Baby, kom op en dans, doe mee. Vanavond wordt het date, round and round, wij met z'n twee, dus doe maar mee. Je booty kan maar round and round. me. Mm, you like it when I go crazy. You, I can never leave. I'm a ruler. Oh, have you seen my Imara? So sweet, I find like Imara. up, comes up, the up, My up, is up, All right up, Lick up, lick up, lick up, lick up, lick up, lick up, lick up, lick up, lick up, lick up, lick up. Lick up, lick up, lick up, lick up, lick up, lick up, lick up, lick up, lick up. She don't get drunk easily. She can dance till five in the morning. Make the people say you and I don't come from earth, no. Fire, fire on my road. She can be my control, maybe my own rule, and it is no need. maar ik kan dat Pak mijn hand, zeg mijn naam, ik laat je zien wat ik met je van Polo uit ik die deurwaarders vergeven we nooit En dan kom je hier staan, is het leven nog dood En ik ken niet op je veel, zien we mannen op het deel En nu ben ik gaan en ik vraag je wat ik DJ Stonehaven. Ja, ja. Hey, eh, hoe vond jij het gaan hier uh, op ZFM? Ik vond het hartstikke goed gaan. Ja, ging het uh, voor jouw gevoel wel goed? Ja, zeker weten. Nou, we hebben genoten een anderhalf uur lang jouw muziek. En zoals ik al zeg, wil je meer van hem horen? Kijk even op YouTube of op Soundcloud. En nou, zeg maar, waar, nog meer, heb je nog wat meer wat op staan? Instagram. Instagram. Jeffrey Steenbergen 1 dan. Ja, één. Ook <laughs> echt één. Het is maar één, hè. De one and nou, only. En eh, ja, Snapchat hebben we nog. En eh, nou, eigenlijk alle social media die je kan bedenken. Twitter, doe je ook bij mij? Nee, daar niks mee. Nou, dat dacht ik al. <laughs> dat is een beetje oud, hè. Dat was uh, vroeger allemaal. en oh, je hebt hem er wel tussen staan, hè? Ja, op je site. Ja, ja, ja, dat wel. Oh, je laatste tweet, 13 april 2015. Ja. Nou, doe maar lekker op Facebook. Ja, <laughs> hey, ik zeg je hartelijk bedankt voor je komst van vandaag. Ja, jullie ook bedankt. Het was gezellig. En, het was hartstikke leuk. Ik denk, als je nog een keer vaker terug wil komen, dan zien we heel snel weer. Oké, is goed. Ja, dat, Gaan we zeker eh, doen. We nou, houden we een afspraak. En wat vind jij er nog wat van, Sander? Want jij bent zo'n beetje halverwege achtergrondje. Heerlijk. Nou, dat is genoeg voor eh, dit.